Alle sectoren hebben met minister Schippers vandaag overeenstemming bereikt. Het terugdringen van de uitgaven moet 1 miljard euro opleveren. Dat moet onder meer bereikt worden door meer zelfzorg van patiënten en meer zorg van de specialist naar de huisarts te verschuiven. Ook het concentreren van specialistische hulp in een paar ziekenhuizen kan kosten kosten besparen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de A2 bij Kerkdriel is een dode gevallen. Het slachtoffer is de bestuurder van een busje dat op een container botste die van een vrachtwagen was gevallen. De vrachtwagen is gekanteld, op de weg ligt diesel. De A2 bij Kerkdriel is in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer dat achter de file stond mocht omkeren om van de snelweg af te kunnen. Het verkeer in noordelijke richting kan langs de plek van het ongeluk via de vluchtstrook. Het gezonken vrachtschip Baltic Ace is volgens Rijkswaterstaat een bedreiging voor de scheepvaart op de Noordzee en moet worden geborgen. Vermoedelijk duurt de berging twee jaar en kan die volgend jaar beginnen. De Baltic Ace zonk eind vorig jaar na een aanvaring met een containerschip. Het schip vervoerde 1400 auto's. Vanwege het warme weer gaan de waterschappen extra controles uitvoeren op het zwemmen in rivieren. Veel zwemmers zijn zich vaak niet bewust van de gevaren en kunnen in problemen komen. Bovendien is het zwemmen in grote rivieren en andere vaarwegen verboden. De waterschappen waarschuwen voor het springen van bruggen en sluizen. En door de zuiging van schepen kunnen zwemmers onder water worden getrokken, zeggen de waterschappen. In Edam is de historische Kwakelbrug deels ingestort. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er is niemand gewond geraakt. De brug ligt op een doorgaande vaarroute naar het Markenmeer. Er kunnen op dit moment geen boten langs. Dan nog het weer, zon, maar ook veel sluierbrokken. Het wordt 24 tot 27 graden. Ook de rest van de week blijft het zomers. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad is de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch nog altijd dicht... na het ernstige ongeluk van vanochtend tussen knooppunt en de afrit Kerkdriel. Er is nu politieonderzoek en verkeer moet omrijden vanaf knooppunt Everdingen...